aangehouden. Hij was in Nederland veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor onder meer vrouwenhandel, maar in september ging hij er tijdens verlof vandoor. door. Vanochtend werd Shaban B. in Antalya opgepakt door de Turkse politie. Hij is verdachte in een Turks onderzoek naar afpersing. Alle fractieleiders die gisteren bij de koningin zijn geweest... willen dat er snel verkiezingen komen, nog voor de zomer. Ze zijn het niet eens over de vraag of er een informateur moet komen. Het CDA en de ChristenUnie vinden van wel. Andere partijen, zoals D66 en de PVV, willen dat het rompkabinet demissionair verder gaat. Kunnen dan geen nieuwe ministers worden benoemd. CDA-leider Balkenende ziet een mogelijkheid om te bezuinigen door het aantal ministeries te verminderen. Dat zei hij op een campagnebijeenkomst in Nijmegen. Welke ministeries hij wil opheffen of samenvoegen, zei hij er niet bij. Over de val van het kabinet zei Balkenende dat het CDA geen partij voor weglopers is, in tegenstelling tot de PvdA. Maar hij zei ook dat hij niet wil zwarte pieten. In Peru zijn bij een busongeluk zeker 38 mensen omgekomen. Bijna 60 inzittenden raakten gewond. Op een snelweg in het noordoosten van Peru botsten twee bussen frontaal op elkaar. Hulpverleners moesten de wrakstukken openknippen om bij beknelde passagiers te kunnen komen. Onder de slachtoffers zijn voor zover bekend geen buitenlandse toeristen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Op foto's in een Peruaanse krant is te zien dat op het bewuste weggedeelte de beleiding ontbreekt. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het noordwesten droog.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 Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip Jij bent Doe de nou bril. slaan oude Ik ben de paus. Jij bent de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Wij dat soort dingen tenminste.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 It's made in a Hollywood basement.